Eck met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz houdt er rekening mee dat de Europese sancties tegen Iran worden versoepeld... als dat kan bijdragen aan het beëindigen van de oorlog tussen Iran en de VS. De EU-sancties gaan vooral om een reisverbod tegen Iraanse functionarissen... en het bevriezen van hun tegoeden. De Europese Unie is niet betrokken bij de vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten... Merz zei tijdens de EU-top in Cyprus dat geen van de lidstaten bezwaar had gemaakt tegen zijn voorstel over versoepeling van de sancties. De Amerikaanse speciaalgezant Witkoff en president Trumps schoonzoon Kushner reizen naar Pakistan om de gesprekken met Iran te hervatten. Dat hebben bronnen rond het Witte Huis gezegd. De Iraanse buitenlandminister Araghchi zou al in Islamabad zijn. Een Pakistaanse vertegenwoordiger heeft tegen ABC Nieuws gezegd... dat Amerikaanse en Iraanse delegaties elkaar mogelijk zondag al treffen. Medewerkers die in het ziekenhuis verdovingen toedienen... hebben daar soms geen diploma voor. Hoe vaak dat voorkomt is onduidelijk, meldt Nieuwsuur. De Vereniging van Anesthesiemedewerkers maakt zich zorgen... zegt verslaggever Mickey van Miegem wat zij aan ons vertellen is uh, iedere ingreep, ook al is hij eh, nou, redelijk eenvoudig, kan eh, escaleren. Dus bijvoorbeeld een 23-jarige gezonde jongen die een knieoperatie heeft bijvoorbeeld, die kan ook allergisch blijken te zijn voor de anesthesie. En dan is het volgens hen gewoon heel erg belangrijk dat je een team hebt dat bekwaam is. Ongediplomeerde medewerkers zouden worden ingezet vanwege personeelstekorten in het ziekenhuis. Goksites Holland Casino Online en VBet hebben weddenschappen op eigen doelpunten aangeboden en dat is niet toegestaan. Ze zijn daarop aangesproken door de kansspelautoriteit. Dit soort weddenschappen zouden matchfixing in de hand werken. Holland Casino Online en VBet hebben beterschap beloofd.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 Uploading. Online. On air This is Stamped Records Radio. Hey everyone, this is Duke and Jones, and it's our turn to take over Stamped Radio. First of all, we'll be checking out the latest Stamped releases, and then for the second half of the show, we've got an exclusive mix on the way. I walked through fire to find out that I don't get burned. dance floor. This is Duke and Jones on Stamp Radio. And you're checking out the freshest releases on Martin Garrix's label, Stamped. Me, you, gonna make it drop. Me, you, gonna burn it hot. And we never stop. To the cherry To the cherry To the cherry To the cherry To the cherry Radio. What's up? We're Duke and Jones from Manchester, England, and we'll be taking over this week's guest mix on Stamped Radio. We'll be playing lots of unreleased music as well as some tracks from our EP. We'll be kicking off our 30 minute guest mix with one of our latest releases, Program. dándolo para arriba para que baile cocotán. Tirándolo olha o cocô Jones, this is Stamped Radio, and you're checking out our mini mix.